Visser met het NOS-journaal. Automobilisten die betrapt trapt op rijden onder invloed krijgen binnenkort binnen een half uur een boete of dagvaarding. Agenten bellen meteen het OM en sturen ook een mailtje met het proces verbaal. Het OM kan daardoor binnen een half uur beslissen welke straf een automobilist moet krijgen. Boetes kunnen in veel gevallen meteen worden betaald. Volgens het ministerie van Justitie scheelt het veel papierwerk en betekent het voor de politie per zaak een tijdwinst van minstens een half uur. Agenten hebben daardoor meer tijd voor het echte politiewerk, zegt het ministerie. Snellere afhandeling moet nog dit voorjaar in heel Nederland zijn ingevoerd. De provincie Groningen heeft het meeste lijden van de wateroverlast. De 800 mensen die vanochtend uit dorpen langs het Eemskanaal zijn geëvacueerd mogen nog niet naar huis. De dijken zijn te instabiel. Morgenochtend wordt bekeken of het dan wel veilig is, maar het water blijft volgens de voorzitter van de veiligheidsregio Reewinkel een groot probleem. 40 mensen die in het gebied wonen weigeren hun huis te verlaten. Ze worden met sirenes gewaarschuwd als de dijken het begeven. Staatssecretaris Asma noemt de situatie in het noorden van Groningen buitengewoon ernstig en serieus. De meeste evacuees konden terecht bij familie of vrienden. Klein deel heeft onderdak gevonden in een sporthal. Britse onderzoekers melden dat er geen gevaar is voor kanker door de borstimplantaten van de Franse firma PIP. Ze vinden het niet nodig de implantaten te laten weghalen. Alleen vrouwen die zich nog zorgen maken moeten de implantaten op kosten van de Britse overheid kunnen laten weghalen, zeggen de onderzoekers. Zo'n 40.000 Britse vrouwen hebben de implantaten. De Franse en Duitse regering en de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen adviseren wel de PIP-implantaten te laten verwijderen. In Nederland hebben zo'n 1400 vrouwen de implantaten. Gezondheidsinspectie ging eerder uit van ongeveer 1000. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vannacht valt er hier en daar regen. Morgen begint regenachtig, maar in de middag ook wat zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files op dit moment. Dit is het overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A4 staan ze tussen Amsterdam en Den Haag.